Maar denk ik, lag Amsterdam maar dicht bij Wenen. Zeg meisje, dan was je heimwee gauw verdwenen. Ik bracht jou naar Grinsing, wij dronken samen wijn. Ik gaf jou je nachtkus, weer op het Leidseplein. Vaak denk ik, lacht Vondelpark maar bij het praten. Ach liefste, dan was er geen probleem voor later. Het is maar een sprookje, een vreemde droom misschien. Lag Amsterdam toch maar dit. Jij bent zo lang al in Holland, mijn schat. Toch ben je hier nog niet thuis. Ik weet het voor jou, blijf toch wenen de stad. Die plaats van je ouders. Ik bracht jou naar Grinsing, wij dronken samen wijn. Ik gaf jou je nachtkus, weer op het Leidseplein. Vaak denk ik, lag Vondelpark maar bij het praten. Ach liefste, dan was er geen probleem voor later het is maar een sprookje. Een vreemde droom misschien, Laag Amsterdam toch maar dicht bij wie. Laat Amsterdam